Zoem naar je liag van nee en de geur van schalen hier staat daar een kamerscherm van, reis partiel. De wereld is wat iemand eigenlijk wil zien. In een jungle van beton voel je haast de liefde niet. Wie kan leven zonder liefde? Ben op zoek.